Uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. De autoriteiten in Bangladesh hebben de hoogste staat van paraatheid afgekondigd vanwege studentenprotesten. Er is veel werkloosheid in Bangladesh en sinds enkele weken protesteren studenten tegen de manier waarop banen worden verdeeld. Sinds enkele dagen is het protest gewelddadig. In de hoofdstad Dhaka is het gebouw van de staatstelevisie bestormd. De politie gaat demonstranten te lijf met rubberen kogels en traangas. Ook is het internet platgelegd. Na afloop van het festival Les Ardentes in Luik is afgelopen weekend een man ontvoerd, vastgebonden en beroofd. De festivalganger was in de nacht van zondag op maandag onderweg naar zijn auto... toen hij werd aangesproken door drie personen, meldt de VRT. Die bonden hem vast, blinddoekten hem en stopten het slachtoffer uiteindelijk in de kofferbak van hun auto. Kilometers verderop hebben de daders hem laten gaan in een bos. Zijn telefoon, bankpas en autosleutels is hij kwijt. De Belgische politie is nog op zoek naar de daders. Het Israëlische parlement heeft zich uitgesproken tegen de oprichting van een Palestijnse staat. In de Knesset is een resolutie aangenomen van een rechtse oppositiepartij... die stelt dat de vestiging van een Palestijnse staat... een existentiële bedreiging zou vormen voor Israël. De centrumlinkse oppositiepartij Lapid verliet uit protest het parlement en stemde niet mee... De resolutie gaat lijnrecht in tegen de twee-staten-oplossing... die de internationale gemeenschap ziet als oplossing voor het conflict. De Amerikaanse acteur en komiek Bob Newhart is overleden. Hij brak in de jaren 60 door en speelde in talloze films en series. Recent was hij bekend van de serie The Big Bang Theory en de film Elf. Newhart stierf in Los Angeles. Hij was 94 jaar. Het weer, weinig bewolking vannacht. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen blijft het vrijwel overal droog.